slachtoffer gemaakt. In Nijmegen ging het rond half één mis, meldt de politie op X. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Het oogziekenhuis in Rotterdam meldde tegen twee uur dat daar al tien mensen waren binnengekomen met schade aan hun ogen door vuurwerk. Er is deze jaarwisseling ongekend veel geweld tegen politiemensen en hulpverleners. Dat zegt de voorzitter van de Nederlandse Politiebond op X. Ze loopt deze nacht mee in Amsterdam en zegt dat ze al drie keer met vuurwerk is bekogeld. Ook krijgt ze naar eigen zeggen soortgelijke berichten door van collega's op andere plekken. Ik hoop dat iedereen veilig thuiskomt, zegt ze. In Amsterdam is brand in de Vondelkerk. Intussen is de toren helemaal ingestort. De brand veroorzaakt een grote vonkenregen die richting binnenstad trekt. Daarom worden huizen rond de kerk ontruimd. Ook zijn straten in de buurt afgezet. Burgemeester Halsema noemt de brand heftig en verschrikkelijk. In Hillegom is brand bij een vuurwerkwinkel. Ook een matrassenwinkel is in brand gevlogen. Vanwege de rook is zowel in Amsterdam als in Hillegom een NL-alert afgegeven. En de vuurwerkshow op de Erasmusbrug in Rotterdam heeft volgens de organisatie zo'n 80.000 bezoekers getrokken. De show was bijna niet doorgegaan omdat de gemeente wilde bezuinigen. Nadat een crowdfunding was mislukt, werd door de gemeente uiteindelijk toch nog een potje gevonden om de show nog een keer te financieren. Vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en minima tussen 0 en 5 graden. Nieuwjaarsdag verloopt onstuimig met veel wind en later ook winterse buien. Het wordt dan 4 tot 6 graden. Dit was het nieuws op 538. Hallo liefste luisteraar, wij zijn Bas, Dylan en Eva. En we willen je wat toewensen. Een heel mooi nieuwjaar met allemaal lieve knuffels. Ja, leuk. En heel veel muziek en heel veel avondshows natuurlijk. Nou, dat mag ik hopen. Dat zouden we leuk vinden. back, back to the start.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 I'm gonna drown you out before I lose my mind. my side, you can keep the warm. I need something more, more than physical. Stimulate it all. stop and stare as I zone out.